Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft gezegd dat de relatie tussen zijn land en de VS... een dieptepunt heeft bereikt sinds Joe Biden president is. Poetin deed de uitspraak in een interview met NBC News... in aanloop naar de ontmoeting tussen de twee leiders komende woensdag in Zwitserland. Het Witte Huis heeft laten weten dat het tijdens hun gesprek onder meer zal gaan over cyberaanvallen, waar Rusland van wordt beschuldigd, en over het opsluiten van dissidenten zoals Alexei Navalny. In Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,0. Volgens het KNMI lag het epicentrum van de beving bij het dorp Loppersum. De beving was rond half twee op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand. In mei zijn door het KNMI zes bevingen geregistreerd... met een kracht uiteenlopend van 0,3 tot 1,4. De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt... door de jarenlange gaswinning in het gebied. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen... voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur... Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen... terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. De G7-top is gisteren begonnen in Engeland. Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende overwinning op Turkije. In Rome werd het gisteravond 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. En de wedstrijd werd gefloten door Danny Makkeli. Het Nederlands elftal speelt morgen voor het eerst. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, later zonnig en 19 tot 23 graden. De komende dagen volop zomerweer. In het binnenland kan het tropisch warm worden. Later in de week wordt het koeler, met kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de vertraging een kwartier. Komt door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht.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 I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk. to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Wagwan block. Who killing them in the UK?